Zodat het dit jaar nog kan worden ingezet. Deze verslaggever van CNN heeft de cijfers. What they're showing is that their vaccine is 94.1% effective. That's very much along the lines of what they said earlier. Also, this vaccine they say is 100% effective against severe disease. Het vaccin voor komt bij 94% van de mensen dat ze corona krijgen... en bij 100% van de mensen dat ze ernstig ziek worden door corona, zegt ze. Een ander Amerikaans vaccin van Pfizer wacht ook op versnelde goedkeuring. Voor het Europese AstraZeneca-vaccin is eerst meer onderzoek nodig. Kroeg- en restaurantbazen overleggen nu met minister Hoekstra van Financiën. Ze willen extra coronasteun, want anders gaan de bedrijven het niet overleven, zeggen ze. De horeca is sinds 15 oktober dicht. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer de boel weer open kan. De Niemeyer tabaksfabriek in de stad Groningen gaat definitief dicht. De 185 medewerkers hebben dat vanochtend te horen gekregen. Meer dan 200 jaar werden er check en sigaretten gemaakt, maar er wordt te weinig gerookt om de fabriek open te houden. In Westervoort in Gelderland zijn ze de brokstukken bij elkaar aan het vegen. Daar werd vannacht in een winkelcentrum een pinautomaat opgeblazen. De gevel van een supermarkt ernaast is verwoest. En ook de winkel van deze man ligt in puin. Ik heb alleen maar zin om binnen te gaan en het begin een beetje op te ruimen. En een beetje weer, we hebben december maand, is echt belangrijk voor ons. Dat is vreselijk voor u? Ja, voor al mijn personeel ook, hetzelfde verhaal. Sommigen zitten te houden thuis. Drie daders gingen daarna de plofkraak op een scooter vandoor. Er is nog niemand opgepakt. Het weer, het is grijs en koud en het kan een tijdje regenen. Ook morgen regent het, maar de zon breekt ook soms door. Het wordt wat minder koud dan 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Vooral op bruggen en viaducten is er kans op gladheid. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Noord 3 kilometer file.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 I feel it in the air. bucks, but I still want that. Yes, sir. But I still want that, just that savage love Nee, nee, nee. Bent u een man? Ja, natuurlijk. Bent u ouder dan 80 jaar? Ik dacht het wel, ja. Heeft u een baard dan? Ja. Bent u een eh, Ja. dat ik weet wie het is, hoor. Oh, nee, niet weer, hè? Ja, maar ik zeg het niet. Ik moet het eerst zeker weten. Ik ben helemaal gek. Doe nou open. Hé, hey, horen jullie dat? Er wordt geklopt. Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor wie klopt daar zachtjes tegen het raam? Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. Zal eens even vragen naar zijn naam. U bent dus een man. Ja, uit Spanje? Ja, ik kom uit Spanje. Kunt u een beetje voetballen? Dat kan ik een beetje. Nou. Nou, dan ben ik eruit. Dan ken ik het eh, beetje op. Dan is mijn broer.